is onderduif Nederit met het NOS-journaal. Ouders met een laag inkomen en meer dan twee kinderen gaan er volgend jaar waarschijnlijk niet op achteruit. De SGP wil de bezuinigingen op het kindgebonden budget aanpassen ten gunste van grote gezinnen. En bronnen rond het kabinet zeggen dat er met die wens rekening zal worden gehouden. Minister Kamp wilde de regeling aanvankelijk afschaffen na het tweede kind. Om de verandering te betalen krijgen ouders voor het eerste kind nu 40 euro minder. De beurzen in Europa zijn opnieuw lager gesloten. In Amsterdam verloor de AEX-index 2,5%. Londen, Frankfurt en Parijs sloten 2 tot 3% lager. Vooral financiële aandelen kregen klappen. Zo daalde ING ruim 7% in waarde. Beleggers zijn nog steeds bang dat de Griekse schuldencrisis escaleert. Het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Centrale Bank en de Europese Unie voeren momenteel overleg met de Griekse minister van Financiën. Griekenland heeft te horen gekregen dat het meer moet doen om het begrotingstekort terug te dringen. In Eindhoven is een 87-jarige man opgepakt omdat hij thuis een verzameling kinderporno had. De politie wil niet zeggen waar het materiaal uit bestaat. De man zou zelf geen kinderen hebben misbruikt. Wel wordt hij verdacht van grooming, dat is het benaderen van kinderen om uiteindelijk seks met ze te hebben. De Eindhovense politie zegt dat er geen link is met de grote Amsterdamse zedenzaak. In Saoedi-Arabië heeft de religieuze politie een van tovenarij beschuldigde man onthoofd. De man, een gastarbeider uit Soudaan, was in 2005 opgepakt in de stad Medina. Hij was in de val gelokt. Een undercover agent had hem geld geboden om een vloek uit te spreken over diens vader. Hekserij wordt in Saoedi-Arabië als een aanval op de islam beschouwd. Mensenrechtenorganisaties maken daar al jaren tevergeefs bezwaar tegen. Er zijn dit jaar 43 mensen ter dood gebracht in Saoedi-Arabië Bijna allemaal voor moord, drugshandel, verkrachting of hekserij. Dan het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht in het westen kans op wat motregen en minima rond 10 graden. Morgen grijs, af en toe lichte regen en maxima van een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.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 Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekurie. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Pieter Cooper, hij heeft het over een gospel song. Every morning I, I wake up I find the sun is so blue Every morning now I wake up I find the sun is so blue Cause there's always something happening yeah, That's gonna remind me of you There's always something happening yeah, That's gonna always told me you was more than just a friend. You always told me you was more than just a friend. When I needed your help so bad, there wasn't given no helping hand. When I needed your help so bad, yes, there wasn't given no helping hand. whatever you might say I know I just ain't that wrong No matter what you might say I know I ain't that wrong But how could you tell me anyway Cause now you live my life before it had begun How could you tell me anyway now You live my life before it had begun well, there's one thing that you can't deny. You're running in my blood. Should I love you or should I hate you? Well, I don't know. So help me out. Well, what's done has all been said and done. But I tell you, my life stays so cool. What's done has been done and said. But while life should stay so good I hope one day we shape up now the story has been told I hope one day we might shape up now the story has of Fine Art of Music, zo heet deze cd, is uitgebracht door eh, de KRO. Eh, daar worden nog alles een keer wat eh, muziek opgenomen. En die mensen, dat zijn allemaal singer-songwriters die regelmatig te zien zijn daar bij de KRO. Worden live opnames van gemaakt, zoals ik al zei. En die komen dan op deze cd te staan. zo ook deze dame, Kim Carnes, Still Warmed by the Furl. Oh, the sun's coming through Little cracks in the shade Take a long look at you And I'm still amazed You're the king of my heart You're the spark in my eye was straight out of luck till you saved my life. your love linger until I'm still warm by the thrill? There's a dew on the grass In a mist on the hill Yeah, baby, I will. In this tattered old world where the. the thrill, the thrill, still warm by the thrill. En of je deze dame nu hoort met een heel grote band achter zich, of gewoon alleen zomaar met haar gitaartje, het klinkt gewoon voortreffelijk. En datzelfde geldt ook voor een man uit Amerika, Jeff Talmadge. Wild and Precious Thing. Sometimes you have to guess how the story ends Maybe you're the one who gets away Do you remember that misty night? The sparrow beat his wings Against the glass as if Our light inside were day Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing Did you watch the hours pass? There was a clock in every room How could you miss? The time was winding down footstep in the hall And every dream in every little town Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing like a rowboat on the ocean, a candle in the snow, a moon so bright it could take your breath away. And someday the day may come when you heed the highway's call, and then I'll say a prayer and hope that you're okay. Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing So be careful what you touch You're stronger than you know And precious things will break before they bend careful where you go This town can break your heart The fabric that gets torn will never mend Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing Oh, you wild and precious thing. De ingetogen muziek van Jeff Talmadge. Ingetogen is de muziek van uh, deze drie heren. Rien de Bruin, Arie van der Graaf en Wim, Wim van der Kerkhof zeker niet hoor. Ik heb het over de Amazing Stroopwafels van de cd Eeuwige Vlam. Altijd samen met zijn vader. groot als hij was er niet in. Hij paste in geen enkel kamer. Ik keek over alles heen op de kermis een attractie. Spot en hoon bij hem kwam. Altijd mild was de reactie van de reus van Rotterdam. Hij kwam uit het oude West, twee hoog in de Gouverne straat. Met zijn schoenmaat 62 Rotterdammer in het kwadraat. Op de kermis een attractie, spot en hoon bij hem aan kwam. Altijd wild was de reactie van de reus van Rotterdam. Op zijn verhoogde fiets gezeten, werd hij door ieder nagestaard hij niet, omdat hij ook moest eten. zelf verkocht als ansichtkaart. Rotterdam, de lucht in schoon. Als ik zie vanuit de verte, welke vlucht de dan nam. Denk ik bij die wolkenkrabbers, aan de reus van Rotterdam, altijd samen met zijn vader. Zo groot als hij was zijn idee hij paste in en een kader En keek over alles heen Op de kermis een attractie Spot en hoop bij hem kwam Altijd mild was de reactie Van de reus van Rotterdam cd De Eeuwige Vlam met eh, de Reus van Rotterdam erop. Die stamt uit 2001. Eh, Ik heb eh, de laatste keer wat cd's gekregen van iemand. En er zaten maar liefst 10 albums bij van deze Amazing Stroopwafels. Nee, dit is niet Glenn Miller hoor. Dit is de CD Night and Day. Chicago. Big Band. En u kent het, hè? In the Mood. zo heet deze cd van uh, En daar staat een van hun eh, misschien wel bekendste nummers op. alhoewel, het is wel de 7 minuten uitvoering hoor. No Ordinary Love. weet niet of u wel eens ooit eh, op zaterdagmiddag luistert naar de, de strepen van Spits. En als ik dan strepen zou mogen geven aan deze cd, dan zou bandje nummer 5 toch zeker net zo goed uit de verf komen als bandje nummer 1 wat u daar net gehoord heeft. No Ordinary Love. Ik zeg al 7 minuten zo ongeveer. Dit nummer duurt wat korter, 5,45. Ze maken alleen maar lange nummers, die Jade. Luistert u maar eens naar The Kiss of Life. strepen verdient, <laughs> verdient deze cd. Nou ja, goed, het is al een hele oude cd. Hij stamt uit 19, eh, moet ik even spieken hoor, 1992 alweer. Dus het is een hele oude cd in de muziek. Maar, dat wil niet zeggen dat hij niet mooi kan zijn. Hè? U weet het, ik ben helemaal niet eh, hit-related, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen als iemand tegen mij zegt van... Je moet alleen maar hits draaien. Weet u dan wat ik tegen hem zeg? Nou, ik zeg dan dit. Net als de straatklinkers. Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit nooit. Het is toch nooit zo dat dit zonder me in. Loop naar de pomp, loop naar de pomp, loop naar de pomp, want zo het geen zin. Ik vraag aan mijn bos of ik snippen ik huil verwonderd en vraag me waarom. Ik wil kom vertellen, maar ik zei het nooit. Ik luip hier om en zong gauw dit light. Loop naar de pomp, bekiek het maar. Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit snor. Het is toch niet zo dat dit zonder me kent. Loop naar de pomp, loop naar de pomp, loop naar de pomp, want zo ik zat met mijn vrouw in een chic restaurant. Het duurde wat lang en vlees was verbrand. Ik heb de oude ober een mijn jas getrokken. En vrouw ruikt nieder, dat kist toch nooit mokken. en struif om mijn koor. Hij hem mijn lijn gelicht voor een jaar. U man moest dus lusten, mijn fiets is terugbreng. Hij luidt wat naar roest en ik begon te zingen. Loop naar de pomp, bekijk het maar. Ik heb het wel bekeken, dit zit echt nooit snor. Het is toch nooit zo dat dit zonder me kent. Loop naar de pomp, want zo werd geen zin. tijd terug, eh, toen heb ik eens een keer een eh, avondvullende tekenfilm gezien. En daarin zong eh, Vanessa Williams The Colors of the Wind. En toen dacht ik bij mezelf van, wat heeft die dame een prachtige stem. Ik ben eens wat verder gaan zoeken en kwam een cd tegen, ook alweer van jaren geleden, The Sweetest Days. En daar klinkt ze ook wel heel mooi op hoor. De titeltrack van die cd. I saw you with that last night That both of you were making eyes You did it right in front of my face As if I had no pride And now you're always working late You never had much time for me And you're expecting me to believe That you're not out for she Tonight i give you my surprise I hope that you won't mind and he I can't deny But what if it's intentional The intention of your crimes I know I'm much that I can take I know my heart demands a change If I can't have my way Then all I have to say is Tonight I give you my surprise In return for your lies I'm giving you an baby I found another And he is my lover And we als eh, wethouder. Is zanger, schrijver, producer. Wat is deze man niet. Het is een echte duizendpoot, deze Henk Westbroek. Als jij je kleren aantrekt zonder haar, en haast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgeving takes a minute to turn a stone to dust. It's taken all my life to turn. Zo'n 100 jaar geleden, toen presenteerde deze dame een keer een songfestival. You are standing in the cold, you are standing tijdens het eh, tellen van de stemmen mocht zij één liedje zingen. En dat was meteen de grote doorbraak voor Victor Laszlo. En dit is een prachtig nummer wat zij eh, heeft, zelf heeft geschreven. If I Go. Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. Als ik dat tegen u zeg, dan zegt u, oh ja natuurlijk, de jazzpolitie. Liefdesliedjes is één van hun grootste hits.